Annette Schut met het NOS Journaal. Dick Advocaat, de bondscoach van Curaçao, is er niet bij als de ploeg dinsdag speelt tegen Jamaica. Advocaat is onderweg naar Nederland vanwege familieomstandigheden, meldt de voetbalbond van het eiland. Bij de wedstrijd tegen Jamaica staat veel op het spel. Curaçao kan zich bij gelijkspel of winst plaatsen voor het WK voetbal. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Advocaat noemt zijn vertrek naar Nederland een enorm moeilijke beslissing... maar benadrukt dat familie belangrijker is dan voetbal. In Gaza is opnieuw een groot vluchtelingenkamp overstroomd na zware regenval. Veel tenten staan onder water. Van veel mensen zijn de schaarse bezittingen nat. Het gebeurde in een vluchtelingenkamp in het zuiden van de Gazastrook. Daar leven ruim 400.000 ontheemde Palestijnen. Afgelopen vrijdag kwamen eenzelfde soort berichten uit andere tentenkampen, ook uit het midden van de strook. Volgens de VN-hulporganisatie UNRWA is de situatie, nu de winter in aantocht is, uitermate kritiek in Gaza. Congo heeft een overeenkomst gesloten voor een vredesakkoord met rebellengroep M23. Het kan een volgende stap zijn om een einde te maken aan de jarenlange strijd in het oosten van het land. M23 is de meest prominente van meer dan 100 gewapende groeperingen... die strijden om de controle over het oosten van Congo. In het land werden gisteren nog 17 mensen vermoord. Daarvoor wordt een andere terreurgroep verantwoordelijk gehouden. In een woonzorgcentrum in Tilburg is afgelopen avond een grote brand geweest. Het vuur is inmiddels uit. Er zijn drie mensen zwaar gewond geraakt. Uit voorzorg werden 200 mensen uit het gebouw gehaald. Zij werden in de buurt opgevangen. Een deel van de bewoners kon vanavond terug naar huis. Het weer, vannacht af en toe regen.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 Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.